Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Kritiek op het coronabeleid komt steeds vaker door de brievenbus. Duizenden mensen kregen de afgelopen maanden folders en kranten op de mat... waarin getwijfeld wordt aan de officiële informatie over het virus. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding waarschuwde donderdag nog... voor het verspreiden van complottheorieën. Veel mensen met eh, onrechtvaardigheidsgevoelens, mensen met ontevredenheidsgevoelens zich eigenlijk verbonden zien een beetje in dit complotdenken, anti-overheidssentiment. Die kritiek verspreiden mensen dus ook op papier. In mei werd De Andere Krant een half miljoen keer verspreid. En het nieuwe magazine Gezond Verstand zegt 1 miljoen exemplaren te hebben verspreid. In Schavenzande in Zuid-Holland heeft de politie vannacht een illegaal feest afgekapt. De agenten vonden 17 mensen in een bedrijfspand... dat volgens de politie meer weg had van een kroeg dan van een kantoor. De feestgangers zijn naar huis gestuurd. De eigenaar van het pand kan een boete verwachten. In China komt een wet om infectieziekten onder controle te houden. In die wet staan maatregelen om een uitbraak van ziekte te voorkomen. In de Chinese stad Wuhan dook eind vorig jaar de eerste besmette coronapatiënt op. De wet gaat vanaf 15 april volgend jaar in. Wat doe je als profvoetballer als je door corona minder kan voetballen? FIFA spelen natuurlijk. Deed Shaquille Pinas van ADO Den Haag ook. Maar aan zijn poppetje hadden de spelmakers best wat meer aandacht mogen besteden, vertelt hij aan Omroep West. Ik, ik vond wel dat FIFA een, een beetje beter eh, mocht maken. Ik ben eh, twee achter elkaar 65 volgens mij. Ik denk dat IE volgende keer beter moet kijken naar mij. Pinas heeft zijn eigen poppetje nog niet gekocht in het spel. Hij heeft zichzelf namelijk helemaal niet nodig, zegt hij. Ik heb wel een leuk team, dus eh, in mijn team kan Pinas niet erin, kan ik je vertellen. De makers van FIFA zijn trouwens welkom om te komen kijken bij ADO, zodra het weer mag. Dan kunnen ze daarna mooi een nieuwe Pinas maken. Het weer best bewolkt vandaag. Af en toe zie je de zon. Het kan ook een beetje regenen. Vanmiddag wordt het 12 of 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de N230 Maarse Utrecht bij Overvecht. Tot zover de verkeersinformatie het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Mag het licht Reclameverlichting, s'nachts oh. nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen.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 Bye. terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Welkom aan iedereen in Zandvoort, buiten Zandvoort... in het buitenland, waar dan ook. Ik heb nog een eh, uur lang vol met eh, heerlijke nummers voor u. En het eerste nummer van dit uur was van Clifford Jordan. Het komt van zijn album Glass Beat Games uit 1973. Het nummer heet Eddie Harris... En hij werd hierop onder andere vergezeld door Cedar Walton op piano ga verder met een nummer van Carl Jader samen met Carmen McRae. Het komt uit het album Heatwave uit 1982 en het nummer heet Evil Ways. change. samen met Carmen McRae, Evil Ways. Het volgende nummer heeft een eh, kleine introductie. Het is namelijk een eh, optreden in 1975 bij het eh, Nick Vollebrechts Jazzcafé in Laren. Het is Red Rodney, een legende uit de Bob... die al met Charlie Parker heeft samengespeeld. Hij wordt vergesteld door het Herman Schoonderwald Quintet waarop Herman Schoonewald alt-saxofoon en klarinet speelt... samen met Nico Bunning op piano, Wim Esset op bas en Peter Ima op drums. Red Rodney gaat zichzelf even kort introduceren in het Engels. In het Nederlands, het komt eigenlijk omdat hij eh, als blanke met een zwarte band speelde... en hij mocht in die tijd niet mee naar optredens eigenlijk... en daarom heeft hij een bijnaam gekregen die hij zelf gaat uitleggen. For those of you who read the book Bird Lives... which has been recently published and written by Ross Russell. In one of the chapters dealing with my relationship with Bird, it mentions a period when we went down to southern United States and had a lot of humor with all the sadness and bigotry that we found. And those of you who read the book remember that I was called Albino Red. <laughs> Unbeknown to me, Bird advertised because I wasn't allowed to go down south with a black band. He told the promoters, Don't worry about him, he's an albino. <laughs> and as I walked into the first date in South Carolina, I saw the sign The King of Bebop, Charlie Parker, featuring albino red blues singer. <laughs> and now I wondered, What the heck am I going to do? So I quickly ran out and bought a record that Dizzy Gillespie made of school days and I'd like to do that for you now. To show you what we did down south and passed for the whole month's tour Albino Red in School Days. hickory stick was your barefoot, bashful and you were my girl in calico. Humpty, Humpty Dumpty was sitting on the wall. Yes, Humpty Dumpty on the wall. Humpty Dumpty had a fall, and all the king's horses and all the king's men could put Humpty back again. Jackie, Jackie Horner was sitting in the corner. Well, Jackie Horner in the corner eating his Christmas pie. He stuck in his thumb, pulled out a plum and said, "What a great guy of mine!" Brad Rodney samen met het Herman Schoon Schoonderwald Quintet. Live opgenomen in Nick Vollebrechts Jazzcafé in Laren. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Art Blakey en de Jazz Messengers. Art Blakey heeft in verschillende samenstellingen veel successen gehaald door de jaren heen. Een van zijn ehm, vroegere samenstellingen is mijn favoriete samenstelling. Samen met Wayne Shorter op tenorsax, Lee Morgan op trompet, Bobby Timmons op piano en eh, Jimmy Merritt op bas en natuurlijk Art Blakey op drums. Gaat u luisteren naar Dead Deer. Dat komt van het album The Big Beat uit 1960. Blakey en zijn Jazz Messengers met Dead Deer. Ik ga verder met opnieuw een live nummer, opgenomen in het Concertgebouw in 1956. In het eerste uur had ik ook al een live nummer opgenomen in Amsterdam... samen met um, ehm, Lee onder andere Zoet Sims. Twee jaar eerder, in 1956, was Zoet Sims ook in Amsterdam... En toen trad hij op met Gary Mulliken. Gary Mulligan had een sextet in die jaren. Was niet heel erg ehm, commercieel bekend. Maar heeft daar geweldige muziek mee gemaakt. Onder andere met trombonist Bob Brookmeyer. Op trompet John Eardley, bas Bill Crow en op drums Donald Bailey. Gaat u luisteren naar het nummer Mudbug. Mm-hmm. <laughs> Carrie Mulliken met Mudbug. Opgenomen in het Concertgebouw in Amsterdam in 1956. We gaan iets heel anders doen. We gaan naar Sammy Davis Jr. Een artiest die ik niet zo heel vaak draai... maar ook wel een heerlijke sound heeft. Ik ga het nummer draaien dat heet I'm Gonna Live Till I Die. Het komt van het album The Wham of Sam... I die, I'm gonna laugh instead of cry. I'm gonna take this town and turn it upside down. I'm gonna live till I die. They're gonna say, What a guy. I'm gonna play for the sky. I ain't gonna miss. I'm gonna live till I die. The blues I'll lay low, I'll make them stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel, but till then, well, gonna dance, gonna fly chance riding high. Before my number's up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live, yes, until I die. them stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel. But until then. Sammy Davis Jr. met I'm Gonna Live Till I Die. Het volgende nummer wat klaar ligt heet Stumbling. Het is van Bob Crosby met zijn Bobcats. Het komt van het album The March of the Bobcats. De Bobcats was een uh, Dixieland band van eh, Bob Crosby. Bob Crosby, de eh, jongste broer van de, ja, natuurlijk de befaamde Bing Crosby. Hij heeft een orkest overgenomen, geleid gedurende lange tijd... en daarin hebben vele grote andere solisten meegespeeld. Waaronder Glenn bijvoorbeeld, maar ook Doris Day in haar eh, beginjaren. Gaat u luisteren naar Stammeling van Bob Crosby en zijn Bobcats. Crosby met zijn Bobcat Stumbling. We gaan eh, een beetje springen in de tijd, maar wel weer naar een big band. En het is een big band eh, die een live optreden deed in de Village Vanguard in 1967. Het is de band van Ted Jones en Mel Lewis. Ze spelen samen met een eh, ja, enorme kast. En ik kan die natuurlijk niet allemaal opnoemen. Maar onder andere Bob Broekmeyer op trombone. Roland Hanna op piano. En Pepper Adams als solist. Gaat u luisteren naar Don't Get Sassy van Ted Jones en Mel Lewis. Ted Jones en Mel Lewis. Ik ben alweer toegekomen aan het eh, einde van dit eh, programma. En voor het einde van dit programma heb ik eh, uitgekozen een klassieker. Het is de Peter Gunn team van The Music from Peter Gunn... gemaakt door Henry Mancini. Het is een album gewijd aan de Amerikaanse televisieserie Peter Gunn. En met dit album heeft Henry Mancini een Grammy Award gewonnen... Gaat u luisteren naar Peter Gunn. En als ik nog een klein beetje tijd over heb... Eh, Fallout, een ander nummer van dit album... Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb het vandaag samengesteld en gepresenteerd. Met veel plezier. Tot een volgende keer. Fijne zondag. En luister nog heel even naar Henry Mancini met Fallout.